is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de aanslag in Nice zijn gisteren twee Nederlandse kinderen gewond geraakt. Het zijn een meisje van 14 en een jongen van 9. Ze liggen in een Frans ziekenhuis. Over hun verwondingen is niets bekendgemaakt. De Franse president Hollande heeft gezegd dat er nog ongeveer 50 mensen in levensgevaar zijn na de aanslag. Onder de slachtoffers waren veel kinderen die met hun ouders naar het vuurwerk kwamen kijken. Hollande is nu in Nice. Bij de aanslag kwamen 84 mensen om het leven. Mogelijk loopt het dodental dus nog verder op. Premier Rutte noemt de aanslag in Nice laf. Aan de lugubere lijst van steden is opnieuw een Franse stad toegevoegd, zei Rutte. Hij heeft zijn condolences overgebracht aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken... en gezegd dat Nederland meeleeft met de Fransen en de nabestaanden. In een huis in Amsterdam-Zuidoost heeft de politie twee vuurwapens gevonden in een kinderkamer. Het ging om een pistool en een AK-47 machinegeweer met munitie. De politie vond ook spullen bestemd voor een hennepplantage. Een man en een vrouw zijn aangehouden in Elim in Drenthe is een groot drugslaboratorium ontdekt. Daar stond een machine waarmee 40 tot 50.000 ecstasypillen per uur gemaakt konden worden. Verder vond de politie vloeistoffen en andere benodigdheden voor het maken van drugs. Het drugslab zat in de garage bij een huis in Elim en was volgens de politie zeer professioneel. Er zijn vier mensen aangehouden. Delen van Flevoland en Gelderland hebben vanmiddag last gehad van een stroomstoring. In totaal ging het om zo'n 125.000 aansluitingen. In Lelystad moest de brandweer drie mensen bevrijden uit een lift. De storing was ontstaan in het hoogspanningsverdeelstation bij Harderwijk. Het weer, geregeld zon en droog. Vannacht kan er in het noorden wat motregen vallen. Morgen overdag wolkenvelden, maar later ook wat zon.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 De vertraging is daar een half uur. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk... 9 kilometer door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 8 kilometer. Ook op de 27 richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 8 kilometer.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 Why, it's the study of the chemistry between you and me. Let the biology, that bive Your body is calm next to me. You got that sensuality. I know I love what you do. you see love is like a.